Maar je hebt ook Kruibekenaren die thuis blijven en ook voor hen belooft het een gevulde zomer te worden. We bekijken het allemaal een beetje van naderbij in deze aflevering van Kruibeke informeert. Vandaag geen Leo, geen Lies, geen Nicky, geen Martin, geen Patrick. Het is immers vakantie je zal het met mij moeten doen. En met pakken muziek, dat beloof ik je. De Belgische Baia con is de opener voor vandaag. En eh, ze waren in de zomer van 1992 niet weg te denken van de radio.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 Al 46 jaar is het geleden dat in de hitparade deze plaats stond: Champagne en de Rock and Roll Star. als je heel snel bent, maar dan ook echt heel snel bent, dan kan je misschien nog heel even terecht op de boerenmarkt in Basel. Dat is altijd gedurende het eerste weekend van de maand en vandaag was het weer zover. Sinds 10 uur vanmorgen kon je terecht op het Koningin Astridplein aan de kerk in Basel voor je aankoop van superverse producten van lokale tuinders, boeren en handelaars. Officieel is het daar sinds 12 uur afgelopen. Maar ja, je weet wat ze hier in Kruijbeke zeggen. Hè? Op het einde van de markt zijn altijd de beste koopjes te doen. Hier, meer dan dichtbij. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss say goodbye. Op onze agenda staat vandaag zeker het openluchtfestival Sterren in het Park. De locatie is de laatste jaren al een paar keer veranderd en eh, dit weekend is het feest aan de Dulpop in Basel. Straks om eh, twee uur begint het daar en er is voor de kinderen een schilderhoek en als je wil dan worden ze zelf ook nog eens beschilderd. Er is een eh, astro-workshop en ik ben vooral benieuwd naar het bubbelspectakel. Zou dat met drank zijn, vraag ik me af, of is het gewoon bellen blazen? we zullen moeten gaan kijken om het te weten, denk ik. En verder kan je ook nog indies gaan dansen en eh, gaan luisteren naar een optreden van Klaas Sizzel. En die kennen we hier bij Radio Barbier, want die hadden we in 2019 nog te gast in ons château in Basel. En vanavond is het dan Openlucht 5 met DJ Shuffle, DJ Don Rosso en Le Mailleur. Pruit verzekerd en straks vertel ik je nog even wat er op het programma van morgen staat. waren daarnet bezig over Sterren in het Park, dat vandaag begint aan de Dulpop in Basel. Wel, eh, morgen gaat het daar verder vanaf twee uur in de namiddag. Het kinderprogramma dat is ongeveer hetzelfde als vandaag, maar vanaf de late namiddag kan je gaan deelnemen aan een tango-initiatie.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 Cheap Trick, I Want You to Want Me. Het klinkt alsof het gisteren was. En straks, ja, straks gaan we hier even de fiets boven halen, maar eerst toch nog even die oude vergeelde platenkoffer induiken met een eh, klassieker uit 1965 van Stevie Wonder. Ze zeggen wel eens dat eh, de zomer het uitgelezen seizoen is voor sportievelingen. En eh, ja, als je dit weekend graag wil gaan fietsen, dan kan ik je alvast twee mooie initiatieven aanbevelen. De eerste, dat is er eentje van de Gezinsbond van Basel-Ruppelmonde. Die gaan morgen fietsen gedurende 35 kilometer in onze gemeente en net even erbuiten. Er is een bezenwagen en het eh, Rode Kruis voorzien en onderweg zijn er wegkapiteins om een veilige doortocht te garanderen. Bijeenkomst aan de kerk van Kruibeke morgen tegen half twee en aan de kerk van Basel tegen twee uur. Een drankje onderweg is voorzien en de deelnameprijs is 3 euro. En eh, dan gaan morgen de barbiergidsen, die gaan ook nog fietsen. Daar is het een tocht van 20 kilometer die vertrekt aan de Dulpop in Basel om 2 uur. Het eindpunt dat is het eh, terrein van de vaste kweek in Krijbeke, En daar gaan de dorstigen zeker iets vinden om het stof wat weg te spoelen. Meer info en inschrijven, dat vind je op de website van de Barbiergidsen. draaiende wielen, schitterend strooien met licht, fiets. Hé, hey, lieve meid, op je kleine fiets, als een witte stip in het groen. Slingertje blinkende kinderfiets, zich dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg. Fiets, fiets, fiets. Hé, hey, kleine meid, op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een een en de vijver weerspiegelt je witte jurk. En het riet fluistert je naam. En het zonlicht speelt in de draaiende wiel. Schitterend strooien met licht. Fide, fide, fiets, fiets, fiets, fiets. Hé, hey, lieve meid je kleine fiets als een witte stipfiets in het groen. Slingert je blinkender fiets zich dwars door het zomerzijn. Herman van Veen die probeerde ons om, eh, om ons nog op de fiets te krijgen, maar geef toe, wandelen is af en toe ook leuk. En dames, vergeet dan vooral niet om een goed zittende jeansbroek aan te trekken. zomer is er ook nog nieuws te rapen van de sportdienst van de gemeente Kruijbeke. Want ja, waarom zou je niet eens de Multi Move route uitproberen? Dat is een wandeling die start aan de bibliotheek van Kruijbeke en die is helemaal bewegwijzerd. En onderweg kom je dan QR-codes tegen. Eh, die moet je dan scannen met je telefoon en dan zie je een filmpje dat je moet proberen nadoen. Pret verzekerd, zeker als de kinderen erbij zijn. Maar vergeet niet om mee te nemen een krant, een plastic zakje, een ballon, een touw en een pen. Je kan dat eh, allemaal nalezen op de website van de gemeente Kruijbeken. al die regen. Ja, het is soms nodig, hè, ook in de zomer. Maar een mens wordt er toch al rap triestig van. Wat mij dan kan blij maken, dat is een liedje. Zoals eh, dit hier van de Carpenters. Zij gaan helemaal de berg op, naar de top of the world. Such a feeling's coming. everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear it's because you are here, you're the to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I can barbier. Jouw Feel Good Radio. Hoera, hoera, hoera. Het is binnenkort weer feest in Kruibeke. En meer bepaald het feest van de Vlaamse gemeenschap op 11 juli. En eh, hier bij ons gaan we dat al een dag eerder vieren, namelijk op zondag 10 juli op het nieuw aangelegd Mercator-eiland in Ruppelmonde. De zomerbar die is er van Café Soleil, die vind je daar al eh, vanaf 2 uur in de namiddag. En vanaf 3 uur is er muziek. Eerst van de groep Tiswat, die eh, dit jaar in de halve finale van de NECA-nacht stonden. En dan nadien de Kruibeekse hiphoppers van Power and the Mouse. Kruibeekser kan je het niet hebben. Doorlopend is er kinderanimatie en als je heel vroeg komt, dan kan je misschien nog een gratis drankje versieren. Kijk op de affiches voor meer info.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 Met informatie over en door Kruibeke. Het is nu officieel zomer en dan is er eh, traditioneel wel wat minder nieuws te rapen. Maar ook in dit uur zitten er nog wel een paar berichten. En dan eh, de rest van de tijd, die gaan we opvullen met hele fijne muziek. Muziek voor aan tafel, smakelijk eten en welkom bij Kruibeke informeert. van Elton John. En dat was een nummer dat je in tweedehandszaken misschien nog wel op een 45 toeren single kan vinden. Ja, en dat begint een rariteit te worden, hè, want eh, vandaag wordt er misschien nog wel op vinyl geperst, maar 45 toeren singles, die zijn daar niet meer bij. En tegenwoordig vragen de jonge luisteraars aan ons zelfs, eh, wat kon je destijds kopen op 45 toeren? Wel, de Stars on 45, die hebben daar een bloemlezing van gemaakt. you break my you can do it out. Natuurpunt van Kruibeke die gaat deze zomer wandelen. Een eerste wandeling dat is al op zondag 10 juli. En ze blijven niet bij de deur, want met het eh, Turnouts Vennegebied gaan ze een heel nieuw biotoop verkennen. Je moet er eh, ook wel vroeg voor opstaan, want ze vertrekken al om 7 uur s morgens aan de kerk van Kruibeke.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 Wat we allemaal niet voor de liefde doen. Bloedgeven bijvoorbeeld, want eh, dat is echt een daad met een liefdevolle betekenis. En in de zomervakantie is er nood aan vers bloed. Dat is, eh, die nood is altijd hoog, omdat er dan veel traditionele bloedgevers met vakantie zijn. Laat dus je goed hart zien. Kom op woensdag 6 juli tussen 5 en 8 uur s'avonds naar de gemeenteschool in de Edmond Gorrebeekstraat in Kruijbeke. Het Rode Kruis zal daar zijn en die gaan bij jou bloed afnemen en je kan al deelnemen vanaf 18 jaar. De voorwaarden die worden je wel ter plaatse uitgelegd, maar je kan natuurlijk ook al op voorhand eens een kijkje gaan nemen op de website van het Rode Kruis. when her fingertips go drawing circles in the night. And the mood is soft and sensual. and I love it. Yeah. dreams every time it feels like the earth is shaking. on Jukebox Classic. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy. My Peggy Sue. Oh, well, I love you, Gallies. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue. Peggy Sue. Oh, my heart yearns for you, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, yes, I love you, Peggy Sue. need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare. Radio Barbie, Radio Barbie, Radio Barbie, Radio Barbie. Het lokaal bestuur van Kruibeken laat weten dat er sinds de start bijna 10.000 euro aan Kruibeekse geschenkbonnen verkocht is. Je mag dus gerust van een succes spreken. Er sluiten zich nog regelmatig nieuwe handelaars aan en je kan nu al die bon uitgeven op meer dan 60 plaatsen. Als je dus nog snel een cadeau wil voor het goede rapport van je student, een verjaardag of voor een zomerfeest met vrienden, dat kan allemaal, want dan is de Kruibeekse geschenkbon jouw alternatief. Je kiest zelf het bedrag en eh, je kan de bon onmiddellijk dan ook zelf printen.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 En dat was de acteur die het hoofdpersonage speelde in de populaire Amerikaanse politieserie Miami Vice. en bleef niet eh, bij acteren alleen. Op een of andere zatte avond hebben ze hem zelfs ook nog eens aan het zingen gekregen. Goedemiddag. If Something to play with. Go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive. And I'm makes me furious. But if you want me to love you, then a baby. in onze gemeente, dat is zeker het Koningin Astridplein aan de kerk in Basel. En deze zomer wordt het daar nog een beetje mooier omdat het plein op geregelde tijdstippen autoluw zal worden gemaakt. Concreet gaat het dan over de hele zone langs de kant van de Plezantstraat. Je zal er met de auto op vrijdag, zaterdag en zondag niet meer doorheen kunnen vanaf 11 uur s morgens. De hele dag lang krijgen bewoners en bezoekers een veilige zone voor ontmoeting, ontspanning en spel. Het was daar in het centrum van Basel al heel gezellig. Het wordt er deze zomer alleen maar gezelliger op. I could turn back time, if I could turn back time. al lang een in onze gemeente, maar in Krijbeke is er geen gemeentelijk zwembad. En je kan dan uitwijken naar Beveren of Antwerpen, maar waarom deze zomer ook eens geen frisse duik gaan nemen in het Vita Scheldebad in Temse? Dat zwembad daar dat is eh, gloednieuw sinds 2019 en je vindt er een 25 meter bad van 10 banen breed, een instructiebad, een eh, peuterzone en een familieglijbaan. Het goede nieuws is dat de korting voor inwoners van Kruibeken nog altijd geldig is. Per toegangsticket betaal je 1 euro minder, dankzij de inspanning van het lokaal bestuur van Kruibeken. Je zwemt dus aan hetzelfde tarief als de inwoners van Temse. Gewoon je identiteitskaart tonen aan de kassa en de korting is van jou. Veel plezier deze zomer! Deze zomer zullen ook weer heel wat inwoners uit onze streek naar het buitenland trekken voor een welverdiende vakantie. En wie binnen de Europese gemeenschap blijft, ja, die kan probleemloos met de Belgische identiteitskaart reizen. Maar wie wat verder gaat, ja, die checkt toch wel best even op voorhand de website diplomatie.be. Er zijn immers de laatste tijd een paar belangrijke wijzigingen geweest en voor sommige landen heb je dus nu wel echt een paspoort nodig het maken van zo'n paspoort, dat vraagt toch wel wat tijd. Denk er dus op tijd aan voor je naar het buitenland vertrekt. En een ander aandachtspunt is eh, de reistoelating voor minderjarigen. Ga je kinderen met iemand anders dan een van de ouders mee op reis? Zorg dan dat je een geregistreerde reistoelating meegeeft. Je kan dat vanaf dit jaar ook regelen via het online loket van de gemeente Kruijbeken. hoef je je echt niet ver de deur uit als je van alles wil beleven. 23 gemeenten langs de Schelde organiseren gezamenlijk het festival van de Scheldevallei. Ook Kruibeke doet daaraan mee. Op de Scheldedijk aan de Graventoren staat nog tot eind augustus een fotocubus die je kan gaan bekijken. Maar er zijn ook wandelingen en fietsroutes. Je kan met een ecotreintje de polder in. En op 17 augustus zal er op het Mercator-eiland een gratis optreden van een jazzband zijn. Te veel om op te noemen, maar ga zeker maar eens een kijkje nemen op de website festivalstroom.be. En festivalstroom, dat schrijf je in één woord. Starship mag dan wel zeggen. Nothing's gonna stop us now. Dat is jammer genoeg wel het geval. Deze aflevering van Kruibeke informeert, die is aan zijn einde gekomen. En zodanig hoor je hier Nadia en Niels en die hebben Andreas Hofman te gast. Ze gaan het hebben over Paul McCartney, die recent 80 jaar is geworden. Zeker de moeite om daarnaar te blijven luisteren. En graag ben ik bij je terug, straks om 6 uur voor een uurtje Bompa Belpop. Graag tot dan. Ciao.